Ehm, dit was de opening van de tweede uur. En namelijk van Three Point Landing komen uit Alkmaar. Alkmaar is trouwens goed vertegenwoordigd in deze uitzending. Want we gaan zo dadelijk nog een band uit datzelfde fijne eh, stadje draaien. Maar eerst eh, deze three-point landing. Want eh, die hebben ooit meegedaan aan de Rob Agda wordt Twee keer zelfs. 2019, 2020. Maar dat was die gedenkwaardige editie waar nooit die finale van is gehouden. Heeft iets te maken met een een of ander virus wat op een gegeven moment voorbij kwam. Waardoor er twee jaar de boel plat lag. Nou ja, niet helemaal waar. Want dat zijn echt de zwartkijkers onder ons. Maar goed, daarna kwamen ze weer gewoon vrolijk terug deze three-point landing. Want ze hebben nog meegedaan in 2021, 22 zelfs. Daar wisten ze toch weer tot de finale te komen. Dus wat dat gaat helemaal goed. Ehm, die andere band, dat is een voortzetting. Nou ja, voortzetting, niet helemaal waar. Er zitten een paar leden van Portland Road. Die zijn verder gegaan in Stranger in Paradise. Wat wilde het geval? Die jongens die mailden mij vanmiddag en zeiden van, ja, we hebben ook een single en dan komt een EP aan. Nou, dat is altijd wel leuk, want dan heb ik ook weer eh, wat te doen voor 3 voor 12 Noord-Holland. Het is lekker stevig eh, materiaal, mensen. Dus Stranger in Paradise met een laatste single, Katie. past the shoreline Oh, my mind floating so high Got me thinking about the good times Hanging out by the beach fire hesitations I pass you the bottle, I try to be subtle and talk to you oh. We got lost in conversation But somehow the night was the last time that I ever talked to you It got me thinking about the good times Hanging out by the beach fire komt ook uit eh, Noord-Holland. Eh, zo hebben we in, eh, wat zeg ik, zo'n bijna een kwartier tijd... drie Noord-Hollandse producties zo waar voorbij laten komen. Onder meer met Gleaming Eyes van Freeport Landing uit Alkmaar. Silver, wat zeg ik, Stranger in Paradise met Katie. Die kwamen ook uit Alkmaar. Dit weer niet. Dat kwam weer uit de buurt van Heemskerk vandaan. Maar ja, dat zit een beetje daar vlakbij. Eh, maar goed, Starfish is half Heemskerks, half Haarlem zelfs nog. Ehm, en de band gaat er komende zaterdag op 8 april de release show doen in het patronaat. Want eh, ze gaan hun eh, album releasen. De eerste, dat, <laughs> dat, dat verbaast me ook. Want ik had al toch echt gedacht dat ze veel meer al, hadden uitgebracht. Maar dat is toch echt niet zo. Sunrise heet dat album. En ja, ik mag dan met het bed van 3 voor 12 Noord-Holland naar binnen. En dan eh, mag ik daar een fijn verslag over eh, maken. Over Mats Admiraal en zijn kornuiten. En eh, vorige week heeft hij al een beetje in 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf uit de doeken gedaan hoe dat allemaal een beetje tot stand is gekomen. Dit is de laatste single van dat album All I Could Say. Nu een beetje tijd voor dance. Nou zou je dat niet denken. Synergy, eh, dat is een Engelse DJ-producer. Maar wat is dan de Noord-Hollandse inslag? Dat is met Pien, en die is hier ooit eh, geweest. En ook nu weer een, eh, ja, een dance track. Illusions on my mind. zaten er ineens twee dance tracks achter elkaar. Eh, de eerste was van Synergy, DJ-producer uit het Verenigd Koninkrijk. En die heeft de Nederlandse Pien eh, getroffen. Die hadden wij hier eh, eind december in de studio. Maar dat was totaal ander werk wat uh, Pien laat horen. Maar nu is het een paar zinnetjes op het dance track aanleveren. En dat is het dan. Datzelfde geldt ook voor Martine Bond... die tegenwoordig eh, ja, min of meer uit Volendam vertrokken is in, in Amsterdam huist. Net als bijvoorbeeld Gerhard Heusinkveld. Want eh, dat is de man die hier ook achter eh, zit. En Gerhard Heusingveld die kennen we nog in een grijs verleden... dat hij nog serious talent was in 2011. En hij is ook regelmatig bij Matthijs van Nieuwkerk geweest... als mensen dat nog wat zeggen in dat illustere televisieprogramma De Wereld Draait Door. Nou, wij draaien ook door, want eh, dat gaan we wel meteen doen. Eh, Willem de Waard, dat is een van de, de, collega's die ik ook in de gaten hou op de zaterdag. Die kwam ineens met het eh, verhaal van Silver Pockets Full. Die jongens hebben een nieuw album uitgebracht. En ik moet je zeggen, het, eh, het album Factor, want eh, zo heet het album... daar staan een aantal leuke tracks op. Bijvoorbeeld ook de track die volgens mij Willem Hel heeft gespeeld... Hiding in Plain Sight. En die hoor je nu. Van Silver Pocket Fool. de collega Willem de Waard. Die zegt, ja, ik eh, zou ook eh, graag wel wat anders willen draaien. Maar ik weet toevallig dat dat eh, programma van hem op zaterdagmiddag... die samen meestal met Quinten doet, tegen de vaste techneuten van dat programma Zwaardvis. Tussen 12 en 2, te horen bij de vrienden van Radio Capelle... dan gaat het meestal over de podiuminfo en de festivals. Daar richten zij zich dan op. En dat is dan de reden waarom ze eh, niet altijd uh, daaraan toekomen. En dat is een keuze die het eh, programma eigenlijk min of meer bepaalt. en daarbij hebben ze natuurlijk ook nog een aantal andere onderdelen in het programma. Wij niet. Wij, wij gaan gewoon met de oude Moeskont weg. Draaien wij gewoon de muziek die ons aangeboden is. En wat we zelf ook wel leuk vinden om te laten horen aan de andere kant van de radio. Silver Pockets Full, dat was eh, de aanleiding waarom ik hem heb eh, gedraaid. Want het komt een klein beetje eh, bij Willem vandaan. iets anders, want dan gaan we zo'n beetje op naar het volgende gesprek... wat we moeten gaan voeren met Martijn Vermeulen. hij is van de band Schokgolf. En je zou bijna kunnen denken, nou, Schokgolf, eh, dat is een, eh, een punkband. Ja, dat is het ook zeker. Nederlandstalig. Nou ja, punk. Eh, we gaan hem straks wel even aan de tand voelen hoe dat precies zit. En uit zijn mond horen in welk hokje we dat nou echt werkelijk kunnen stoppen. Want ja, Nederland wil graag alles in een hokje gestopt hebben. Maar soms zijn er van die muzikanten die dat niet 1, 2, 3 willen. Dit is Vier Poten van Schokgolf. vier poten, naar de kloten. Op vier poten, we gaan op vier poten, we gaan op vier poten, naar de kloten. Op vier poten, we gaan op vier poten, we gaan op vier poten, naar de kloten. Op vier poten, we gaan op vier poten, we gaan op vier poten, naar de kloten. Ik weet voor je viel. We hadden langer dan normaal. Je was op zoek in het dierenasiel. Geen woorden, toch dezelfde taal. In een mening aan de lijn. Naar het park, lekker rennen, lekker los. Die eerste maanden, die waren zo fijn. Uren lopen met z'n tweeën in het bos. Waar ging het mis? Wat heb ik je gedaan? Ik mis dus ons, ik mis je geur. Urenlang heb ik zo wachten voor het raam. Nu staat deze wieze kerel voor de deur. Oh. vier poten, we gaan op vier poten naar de kloten. Op vier poten, we gaan op vier poten, we gaan op vier poten naar de kloten. Op vier poten, we gaan op vier poten, we gaan op vier poten naar de kloten. Op vier poten, we gaan op vier poten, we gaan op vier poten naar de kloten. zeker dat eh, we hier in dit dorp zeker iemand hebben die dit eh, wel kan waarderen. Dat is eh, de eerste burger. Loopt nog wel eens af en toe met een amskate hier door het dorp heen. Die vindt dit wel heel erg fijn als hij dit soort teksten hoort. Want als je van Hengju verhoudt, dan moet je denk ik ook wel van Schokgolf verhouden. En dat treft, want we hebben hem aan de telefoon. Een van de mensen van de band Schokgolf. Dat is Martijn. Goedenavond. Goedenavond Jaap. Ja. Schokgolf inderdaad. ja, <laughs> het... het het eh, brengt ook een schokgolf, denk ik, eh, met zich mee hier in dit eh, fijne dorpje aan de zee in Zandvoort. Nou, dat is een beetje de bedoeling, een beetje de <laughs> Nederlandse muziekcultuur opschudden. <laughs> ja, was dat ook een beetje de uitgangspunt en dat jullie ook op die naam zijn gekomen of niet? ja, ehm, ja, we wilden wel echt iets in beweging zetten en ja, dat is ook een doel. We willen mensen laten bewegen op onze muziek, dus nou ja, schokgolf. Hm. Dus, dus dat is het, eh, eigenlijk het hele verhaal achter, achter de namen, eh, wat dat, wat dat er gaat. Ehm, ja, wat wij zeggen? <laughs> nee, we, willen Nederland overspoelen eh, met oh. brak water. Brak water, ja. is, het, is het dan brak in dat opzicht? Ja, niet zout, niet zoet. <laughs> Schraal bier. <laughs> Schraal. Het is eigenlijk gewoon net niks. Is dat het een beetje of niet? Eh, nee, ik denk dat het voor ieder wat wils is. ik denk de mensen die van zout houden, daar zit wat in. En de mensen die van zoet houden, die kunnen er net even uithalen. Ja, eh, je kan iedereen eh, zoet houden, denk ik dan. Hè? Als we dan nog een paar van die woordgrappen er tegenaan gooien. Juist. Juist, ja, dat dacht ik al. Ehm, even over, over jullie, over de band. Want jullie komen uit Rotterdam. Ja. Regio Rotterdam. Ja, ehm, is, er, is er wel plek voor bands voor jullie? Want ik heb wel eens een beetje het idee dat soms Rotterdam wel een beetje conservatief is. Of valt dat wel mee? Nee, dat valt wel mee. Ik denk dat de scene in Rotterdam nu op dit moment juist wel eh, een booming is. Ehm, nou, neem bijvoorbeeld, eh, ze zijn volgens mij inmiddels uh, gestopt, delict. Delict, ja, ja. En, en, waar er één stopt, kan een ander weer opstaan. Dus er is plek, denk ik. moet ik dan zeggen dat jullie in het gat zijn gedoken wat delict heeft achtergelaten? Nee, we zijn niet in een gat gedoken. We maken muziek omdat we er zelf eh, plezier in hebben. Ja. En als we iemand anders er ook blij mee kunnen maken, ja, dat is alleen maar eh, meegenomen. Ja, hoe, uit hoeveel leden bestaat Schokgolf? Vier leden. Vier leden. En wat doe jij eh, precies, Martijn? Ik ben verantwoordelijk voor de vocalen, dus zang. Dus, dus datgene wat we net hebben gehoord, dat komt uit jouw strot vandaan? Yes. Ja. Ehm, waar haal jij de teksten vandaan? Ja, eh, deze band is ontstaan in eh, de coronatijd. Ja. Eh, voor die tijd maakten we allemaal al muziek, maar wel iets harder genre. En ehm, ja, we zijn eigenlijk gaan nadenken van wat willen we en, en wat gaan we doen. Nou, daar is Schokgolf uit voortgekomen. En ehm, ja, bijvoorbeeld de tekst op vier poten, dat gaat over alle coronahondjes. Ja. <laughs> die <laughs> aangeschaft zijn en die vervolgens in een hoekje weggestopt worden. En dus op vier poten naar de klote gaan. Ja, ja, ik, ik ja als je er ook eh, over nadenkt, dan denk ik, ja, we, we, hebben niks te doen. Eh, we laten de hond uit, eh, omdat we dan toch lekker buiten zijn. Want dat was er een beetje in die periode. Ja, nou, mensen dachten lekker buiten te zijn, maar ze parkeerden de auto bij het park, lopen 50 meter en gaan weer terug naar de auto. Ja. Ja, en eh, het nummer wat je straks gaat draaien, dat gaat gewoon eh, keihard over de woningnood waar we mee te maken hebben. Ja, oké, daar komen we zo op. Maar uh, is het, zijn jullie maatschappij kritisch? ja, eigenlijk van de, nummers, de eerste nummers die uitgebracht worden, daar zit bij allemaal wel een... Ehm, eh, politiek thema achter. Ja. ja. Eh, want eh, kijken jullie ook een beetje kritisch naar deze maatschappij? En is dat, is dat ook een beetje onderdeel van de cultuur zoals jullie daar naar aankijken? En daar fijn tegenaan schoppen als schokgolf zijn? ik denk niet bewust, maar onbewust dat we er toch stiekem wel mee bezig zijn. Ik ben verantwoordelijk voor de teksten. Hm. En ehm, op het moment dat je aan het schrijven bent en er is iets waar je kwaad over kan maken, dan komt dat eruit. Is woede jouw drijfveer dan? Eh, nee, liefde. Liefde, ja, <laughs> klinkt, klinkt raar, maar wat, wat, wat is eh, de liefde? De liefde voor de maatschappij eh, dat het ook anders kan? dat wij gewoon wat beter uit onze doppen moeten kijken... en dat we ook gewoon dingen moeten waarderen die we hebben? Ik had het niet beter kunnen verwoorden, ja. <laughs> Dus, dus, dat is het eigenlijk. Even over, over, over jullie. Maar zijn er, zijn er ook al mensen die ja, min of meer jullie al hebben opgepikt in Rotterdam en omgeving? Ehm, eh, langzaam. Kijk, we zijn 10 maart zijn we live gegaan. Dat is echt ons allereerste wapenfeit. Is eh, het mhm. nummer op je poten op eh, Spotify en op YouTube. Mm dus ja, we zijn nou ja, zeg, krap aan een maandje bezig. morgen komt de tweede tweede nummer uit op Spotify en ook op YouTube. We proberen bij ieder nummer een clipje te maken. Uh, dus ja, dit is iets wat moet groeien. Ja. Ehm, we zien wel dat het aantal luisteraars toeneemt. Eh, de video wordt beter bekeken. Eh, dus het, er zit een stijgende lijn in. Ja, wat, wat, jullie zeggen ook, eh, de, dat zeg je net, hè, video. Hoe belangrijk is dat dan, beeld? Ik vind het zelf gewoon tof om te hebben. En ehm, ja, wat iemand anders ervan vindt. Maar nee, hoe belangrijk is het? Ik, ik denk dat het vooral om de muziek gaat. alleen beeld kan wel ondersteunen. Ja, ja, ja. Dus, ehm, dat, dat, dat is dat zeggende. Ehm, want dan gaan we langzaam even naar het eh, nieuwe materiaal wat, eh, wat eraan uh, zit te komen. Want er komt een single uit morgen. betekent ook dat jullie heel stiekem aan bijvoorbeeld meer dingen werken. Dat dat ergens in uit moet gaan monden. Hoe bedoel je dat precies? Nou, in de zin van EP, album, dat soort dingen. Oh ja, ja, ja. ja. Nee, uh, eh, 2 eh, juni uit mijn hoofd, dan, is, eh, ja, dan komt eigenlijk het vierde nummer en daarmee is de EP compleet. Dus dan is de EP live en daarna werken we door naar een volledig album. En dat moet nou ja, over een, binnen een klein jaar moet het af zijn. Nou, dus jullie hebben wel een soort deadline voor jullie zelf gesteld in dat opzicht. ja, we, eh, we, hebben een bepaalde flow te pakken. We hebben gisteravond nog keihard zitten werken in, eh, in het repetitiekot. Ja. Ehm, waar is dat overigens? Eh, we oefenen in Dordrecht. Aha. is de Dordrecht ook een beetje muziek-minded? Een muziek-minded stad? Ja? ja, je hebt uh, Popcentrale en heel veel kleine cafeetjes... Ehm, waar we ja, in het verleden ook al veel gespeeld hebben. Dus die plek kennen we goed. En onze gitarist komt uit het zuiden. Mhm. dus dan is is door recht logistiek heel erg makkelijk. Ja, eh, maar eh, de thuishaven is eigenlijk een beetje Rotterdam, toch? Ja. ja. 24-7, ehm, waar gaat dat over? Ja, ook al werk je 24-7, ja. je krijgt nooit iets voor jezelf. Eh, want alles is te duur. Ehm, daar gaat het eigenlijk over. Dus ehm, hoe hard je ook werkt, op dit moment is het gewoon voor een starter op de woningmarkt bijna niet te doen om iets te vinden. Juist. Eh, dan nog even, waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Eh, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube. Eh, en er zullen best nog wel dingen bij komen. Maar ja, we zijn dus echt nog maar vier weken bezig. en moeten nog wel her en der dingen aanvullen of accountjes maken. Website hebben we ook, schokgolf.band. Mm -hmm. en daar zullen ook onze, ja, we hopen binnenkort de eerste shows te kunnen eh, publiceren. Ja, die zullen dadelijk opkomen. Oké, nou, we gaan eh, even 24-7 eh, laten horen. Hier is Schokgolf. was eh, Fiona Jane Pop, zoals zij heet. Eh, en morgen komt er gewoon zomaar een heel album eh, van eruit. Die band die is deels uit Groningen, dus komt uit het Hoge Noorden. Maar ook een deel van hier uit de buurt, uit Amsterdam zelfs. Want daar komt ook nog wel het een en ander vandaan. Dus wat dat er gaat, helemaal fijn dit, dit opzicht. Dan ben ik even nog druk aan het zoeken of ik nog iets... want ik ben soms wel eens geneigd om dingen wel eens over het hoofd te zien... en wat te weinig aandacht eh, te geven die het verdient. Bijvoorbeeld deze knakkers van Beatfreeze. Want die hebben ook eh, materiaal uitgebracht. Eh, Damn Do The Gotcha Crew. Daar hebben ze mee samengewerkt. En dat zijn toevallig ook nog twee leden van het illustre Gotcha. Vorige maand uitgebracht het nummer dat heet We Are The Universe. domination and manipulation. Domination manipulation. We are the universe. We are a new creation. A new creation. Worldwide unification. There's no division among the forces of nature. The forces of nature. A manifestation of infinite power. Infinite power. We are the universe. A reunion of the divine. The divine Free the mind from the material. Free the soul from matter. Free the soul Blown into existence. We are the universe. We are the universe. Give me just a little bit of love. Give me just a little bit more. Give me just a little bit of happiness. Give me just a little bit more. Give me just a little bit of love. Give me just a little bit decay of frequency, vibrating on space time. We are the universe. We are the universe. The endless manifestation of life. Manifestation of life. Free the soul from the mind. Expanding. Expanding. Never ending. Never ending. Transcending between realities. Reality. We are the universe. The universe. One, one, one, we are one, one, one. Under the sun, sun, sun, we are one. One, one, one, one, one. we are one, Under the sun. Just a little bit of love. Give me just a little bit more. Give me just a little bit of happiness. Give me just a little bit more. Give me just a little bit of Give me just a little bit more. Give me just a little bit of happiness. Give me just a little bit more. Give me just a little bit of Give me just a little bit more. Give me just a little bit of happiness. Give me just a little bit more. nieuwe single vorige week uitgebracht. Easier to Fight. Ooit een review geschreven bij de PopUnie. Dat, eh, daar heeft ze een quote uit eh, gehaald van mijn tekst. En die heeft zij op de website eh, gezet van dezelfde Beat Freeze hoorde je ervoor met Damn Do The Grotja Crew. En We Are The Universe. Deze dame staat in de halve finale van de Grote Prijs van Nederland.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 Um, die halve finales eh, die vinden eh, volgens mij ook plaats in de Tivoli in Vredeburg. En, sowieso de finale, dat, dat is één ding wat zeker is. En zij staat daar onder meer met Maren Charlie... die wij hier kennen van de finale plaats uit de Robakda wordt. wordt. deze Cloud Cuckoo die is al opgepikt door bijvoorbeeld Erik kortom, Is niet eh, de minste, dacht ik zo. Eh, ze komt uit de buurt van Nijmegen, uit Kuik. Daar komt ze vandaan. En schijnt ook nog een hele goede bekende te zijn van Ethan Huis. Die woont ietsje verderop in, eh, in de buurt van Venray, Boxmeer die kant uit. daar hebben ze regelmatig, daar heeft zij regelmatig wat mee samen gedaan. Dus dat is toch best ook wel heel bijzonder eh, een samenwerkingsverband wat, wat dat er gaat. Ehm, we hebben er nog eentje. Eh, en dat, eh, dat is ook niet zomaar. Want ja, hij gaat volgens mij over twee weken gaat hij een, nummer uitbrengen. en dan heb ik het over niemand minder dan Paul Bond. Hij is bezig meer met, met een album. En dat album dat moet toch ergens verder op dit jaar nog het levenslicht gaan zien. En de bedoeling is dat, wij daar dan eh, het, nodige dan over gaan vertellen bij, eh, sowieso bij 3 voor 12 Noord-Holland. Maar hij heeft ook al aangegeven dat hij zeker nog in het najaar bij ons langs gaat komen. Daar wordt eh, mee ook een traditie in ere hersteld. Want afgelopen jaar heeft Paul een behoorlijke lange reis gedaan in Amerika. En dat heeft alles te maken met het fenomeen Hemingway... waar hij helemaal gek van is. de sporen teruggezocht van deze illustere man die voor hem eh, eigenlijk ook een beetje bepalend is eh, in de muziek in dat opzicht. Eh, Paul is ook niet helemaal een onbekende, want hij is ook een sessiemuzikant. En hij heeft ook regelmatig opgetreden aan de zijde van Jorik van Noorden, als je dat ook wat zegt. Goed, maar er is dus nieuw materiaal op komst. En het leuke is dat die Volendammers die hebben dat schijnbaar afgesproken. Want op dezelfde dag dat Paul iets uit gaat brengen, gaat Saai Hollywood dat ook doen. Dus uh, reden te meer om op 20 april beide dan maar in de uitzending te halen. Zowel Niels Buis als Paul Bond. En over Niels Buis. Daar kom ik straks op. Maar eerst tot aan het nieuws van 9 uur nog uh, datgene van Sunset Blues. Want daar, eh, daar hebben we het over. Want die EP heeft hij eh, uitgebracht. En dit nummer staat erop. Sweet Marie. in every city where she's asking for a coffee to go. Was right the number on the side of a cappuccino. now she's flying out for New York City She's the proud owner of her own time Her boots are so gate with the mud from the Alamo You can tell a mood by the way she whips her hair I really can't help it I'm so in love again The loving is low there's no cloud in the sky You can pay my bill, it isn't that high Ooh, mama What you're doing is right But I just can't stand the idea of you alone you look so pretty I Google searched you on my way home But no one came up in my search bar but Brigitte Bardot You can tell the mood by the way she whips her hair I really can't help it I'm so in love again there's no cloud in the sky You can pay my bell.